Jurjen Boekraat met het NMS Journaal. Bij nieuwe Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon... zijn de afgelopen avond zeker twee burgers gedood. Er raakten zeven mensen gewond. Eerder op de dag vielen er bij soortgelijke bombardementen in Zuid-Libanon zeven burgerdoden. Bij andere aanvallen op Libanon zijn volgens Hezbollah vier strijders gedood. De aanvallen zijn volgens Israël een reactie op raketten die vanuit Libanon waren afgevuurd op de stad Safed in het noorden van Israël. Daarbij kwam een 20-jarige militair om het leven en raakten zeker acht mensen gewond. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar met 15% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er bijna 55.000 tegen ruim 64.000 in 2022. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal vergunde bouwvergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen daalt. In 2021 waren er nog bijna 76.000 nieuwbouwvergunningen afgegeven. Met name het aantal vergunningen voor koopwoningen nam af. Het waren er ruim 26.000, 23% minder dan in 2022 en het laagste aantal sinds 2013. Bij een schietpartij tijdens de huldiging van de Kansas City Chiefs is iemand doodgeschoten. Nog eens zeker 21 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met schotwonden. Acht van hen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt. Onder de gewonden zijn acht kinderen. De huldiging van de winnaars van de Amerikaanse Super Bowl was bij het treinstation in het centrum van Kansas City... waar tienduizenden mensen bij elkaar waren gekomen. Door de schoten ontstond er paniek in de menigte. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Een motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Het weer. Het is bewolkt en er kan wat regen vallen.